Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na aan zijn zesde termijn. Volgens de voorlopige uitslag heeft hij bij de verkiezingen gisteren ruim 83% van de stemmen gekregen. Dat Lukashenko zou winnen stond van tevoren al vast. Kandidaten van de oppositie kwamen er niet aan te pas. Lukashenko is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. Hij wordt de laatste dictator van Europa genoemd. De Russische autoriteiten zeggen dat ze een terroristische aanslag in Moskou hebben voorkomen. Een onbekend aantal verdachten is opgepakt. Ze zaten in een appartementencomplex in Moskou waar ook een zelfgemaakt explosief werd gevonden. Wie de verdachten zijn, waar ze vandaan komen en of ze tot een terreurgroep behoren is niet bekendgemaakt. Bij een helikopterongeluk in Afghanistan zijn vijf NAVO-militairen om het leven gekomen. Het toestel stortte neer tijdens de landing bij het NAVO-hoofdkwartier in Kabul, waardoor is onbekend. Volgens een woordvoerder was het geen aanval van de Taliban. De nationaliteit van de vijf omgekomen militairen is nog niet bekend. Maar volgens de BBC gaat het in ieder geval om twee Britten. Na de 13 jaar durende gevechtsmissie in Afghanistan... is er nu een ondersteuningsmissie van de NAVO. Daarvoor zijn nog 13.000 westerse militairen in het land aanwezig. Onder wie 100 Nederlanders. De twee broertjes uit Breda die sinds dinsdag werden vermist zijn weer terecht. De jongens van 8 en 11 werden herkend door een buschauffeur in Beverwijk. Dus meer dan 100 kilometer van huis. Ze verkeren in goede gezondheid en worden zo snel mogelijk naar hun familie gebracht. Wat de jongens in de bus in Beverwijk deden is onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van de verdwijning. De broers verdwenen dinsdag toen ze in Breda buiten speelden. Het weer, het is een koude nacht, minima net boven het vriespunt, maar in het oosten kan het licht vriezen. Overdag periode met zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt niet warmer dan 10 graden.